12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het werk van IS in het noorden van Syrië is bijna helemaal omsingeld door strijders van de SDF. De coalitie van Syrische Koerden valt de stad van verschillende kanten aan en krijgt daarbij luchtsteun van de Amerikanen. De SDF verwacht dat IS-strijders zich willen doodvechten om de zelf uitgeroepen hoofdstad in handen te houden. Raqqa werd ruim drie jaar geleden door IS ingenomen. De terreurgroep heeft in Syrië de afgelopen maanden veel terrein verloren. Rond deze tijd wordt er in Groot-Brittannië een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken van de aanslag in Londen afgelopen zaterdag. Mensen komen samen op bekende plaatsen, zoals bij de kathedraal in Londen, in het centrum van Manchester en op het station van Glasgow. Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag half stok. Bij de aanslag vielen zeven doden en 48 gewonden. De Londense burgemeester Kaan wil dat het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië wordt afgezegd. Trump had zich op Twitter neerbuigend uitgelaten over de manier waarop Kaan op de aanslag had gereageerd. De zesde bank van Spanje staat op omvallen. De Banco Popular heeft een schuld van 36 miljard euro en is daarom dringend op zoek naar een koper. De Europese Centrale Bank zal worden gevraagd om een noodlening. Banco Popular zit vooral met een verliesgevende vastgoedportefeuille. Twee eerdere kapitaalinjecties waren niet voldoende om de problemen op te lossen. In de Belgische regering is oneenigheid ontstaan over de Europese klimaatafspraken. De minister van Milieuzaken wil dat België minder strenge regels krijgt voor de uitstoot van broeikasgassen, omdat er veel internationaal vrachtverkeer door het land rijdt. De Belgische premier Michel wijst het idee van de hand. Hij zegt dat België er alles aan zal doen om de klimaatdoelen te halen. Anneke Greunlo stopt met zingen. Haar gezondheid is te slecht om nog op te treden, zegt de zangeres die morgen 75 wordt. Greunlo, die in de jaren 60 grote hits had met onder meer Brandend Zand en Paradiso, werd vorig jaar getroffen door een longembolie. Het weer wisselen bewolkt en buien. Vanmiddag kans op onweer. Het gaat ook flink waaien met forse windstoten. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral nog vertraging op de A28 richting Utrecht.